Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassade dit jaar al naar Jeruzalem. Vicepresident Pence heeft dat gezegd in het Israëlische parlement. Eerst werd gedacht dat het pas over drie jaar zover zou zijn. In Brussel heeft de Palestijnse president Abbas de EU opgeroepen de Palestijnse staat te erkennen met Jeruzalem als hoofdstad. EU-buitenlandcoördinator Mogherini zei dat Israël en de Palestijnen moeten onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Het lijkt erop dat de afgezette Catalaanse leider Puigdemont niet op verzoek van Spanje wordt gearresteerd. Puigdemont vloog vandaag naar Denemarken voor een lezing. De Spaanse justitie had gevraagd om een nieuw internationaal arrestatiebevel tegen hem, maar het Spaanse Hoge Rechtshof wil daar niet aan meewerken. ProRail heeft YouTube opgeroepen om filmpjes van gevaarlijke stunts rond het spoor sneller te verwijderen. Afgelopen weekend verscheen er weer een filmpje op YouTube van een treinsurfer. Iemand die zich vastklampte aan de trein en een eindje meereed. Dergelijke filmpjes werken kopieergedrag in de hand en moeten snel van het internet af, vindt ProRail. Een jongen van 17 zonder rijbewijs heeft gisteren in Wagenberg bij Breda twee vrouwen op de fiets aangereden. De vrouwen raakten zwaar gewond. De auto van de jongen en zijn passagier kwamen in de sloot terecht. Ze bleven ongedeerd. Ze zijn door de politie aangehouden. Tennisser Novak Djokovic is in de achtste finales uitgeschakeld op de Australian Open. De zesvoudig winnaar verloor in drie sets van de Koreaan Chung Hae-jong. Djokovic kwam sinds Wimbledon niet meer in actie. Hij heeft nog altijd last van een elleboogblessure. Het weer, in het westen wat zon, in het oosten bewolkt en wat regen. Het is 6 tot 9 graden. Morgen bewolkt, vooral in de middag regen of motregen. Het wordt 7 tot 10 graden. Woensdag in de middag regen en dan kan het 12 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad op de A16 Rotterdam-Breda. 3 kilometer file tussen Knoop het Ridderkerk en Zwijndrecht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens.